uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Rabobank houdt er rekening mee dat klanten binnenkort helemaal geen rente meer krijgen over hun spaargeld. De rente is nu al erg laag met 0,03 procent. Bij de Europese Centrale Bank is de rente zelfs al negatief. Dat betekent dat bedrijven en banken moeten betalen als ze hun geld daar onderbrengen. De ECB hoopt zo de economie te stimuleren... maar volgens de Rabobank heeft het ook negatieve gevolgen voor particuliere spaarders... omdat ook de pensioenfondsen er last van hebben... die daardoor misschien moeten korten. En de bank noemt het onwenselijk als de negatieve rente een feit wordt. De Iraanse olietanker Grace ligt niet langer aan de ketting in Gibraltar. Een rechter in de Britse kolonie heeft bepaald dat het schip niet langer vastgehouden mag worden. De VS probeerde vandaag nog beslag te laten leggen op de tanker, maar de rechter wees dat af. En de Grace werd vorige maand tegengehouden... omdat hij in strijd met internationale sancties... met olie onderweg zou zijn naar Syrië. Iran hield daarop twee Britse tankers tegen in de straat van Hormuz. dat leidde tot een diplomatieke rel tussen Iran en Groot-Brittannië. De plannen voor nieuwe gaswinning in de Friese gemeente Smallingerland kunnen doorgaan. Dat bleek bij de Raad van Statenzaak die minister Wiebes had aangespannen tegen de gemeente. Smallingerland wijzigde vorig jaar het bestemmingsplan om de gaswinning te dwarsbomen. Maar volgens de bestuursrechter kan een gemeente dit soort plannen helemaal niet tegenhouden. Bij een steekincident in een woning in Den Haag is een jongen van tien gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de 48-jarige moeder aangehouden als verdachte. En de Belg Tim Wellens is de nieuwe leider in de Binkbank Tour. In de etappe van vandaag door de Ardennen was hij de snelste van een kopgroep van drie. Mark Hirschi werd tweede, Laurens de Plus derde. Het weer nog van tijd tot tijd zon, maar ook buien.